Rachid Finch met het NOS Journaal. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is een 24-uur staking in het openbaar vervoer begonnen. OV-medewerkers protesteren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schultz van Hagen. De medewerkers van de stadsvervoerders in de drie steden hielden de afgelopen maanden ook al stakingen, maar niet eerder tegelijk en ook niet op een zondag. Om 12 uur vanmiddag komen de medewerkers bij elkaar voor een manifestatie in Amsterdam. De staking duurt nog tot en met het einde van de dienstregeling van dit weekend. In de Egyptische havenstad Alexandrië zijn vannacht twee demonstranten doodgeschoten. Ze zouden zijn gedood door sluipschutters. Bij rellen op het Tahrirplein in Cairo vielen gisteravond een dode en meer dan 670 gewonden. De politie zette traangas in en schoot met rubberkogels. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de politie buitensporig hard optrad. Egyptische demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Veel Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten sinds de militairen de macht overnamen na de val van president Mubarak. De Spanjaarden gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Met deze verkiezingen komt zeker een einde aan de socialistische regering van premier Zapatero. Hij schreef de vervroegde verkiezingen uit nadat de socialistische partij bij regionale verkiezingen dit voorjaar al fors had verloren. Zapatero heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de economische crisis waarin Spanje verkeert. De conservatieve Partido Popular staat in de peilingen al maanden ruim voor op de socialisten. De partij van Mariano Rajoy maakt goede kans op een absolute meerderheid in het parlement. Stembureaus sluiten om 8 uur vanavond en kort daarna worden de eerste betrouwbare prognoses verwacht. Het weer nevelig en mistig, op veel plaatsen minder dan 200 meter zicht, minima van min 2 graden.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 As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like the window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the window. I'm going wayside. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland.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 So I would just settle for guys I should never even dated, but now I know better Because I've experienced all types of relationships Now I know what I need, so I shall just be My dream guy into real life with me yeah, yeah, I'm looking for a guy to play the lead in my life I'm sure that in due time that I'll find my Mr.